2 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Chelsea heeft de Champions League gewonnen. In Porto werd het gisteravond 1-0 tegen Manchester City. Het enige doelpunt was van Kai Havertz. Chelsea heeft de Champions League één keer eerder gewonnen, in 2012. Het tweede slachtoffer van een woningbrand in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man die naar het ziekenhuis was gebracht. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. De man en een 48-jarige vrouw werden vrijdagochtend vroeg gevonden in de woning. De vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. In Koevoorde is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat hij zijn hoofd heeft gestoten tegen een lage brug. De politie onderzoekt dat nog. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. Aan boord waren vier jonge mensen, maar hun leeftijden zijn niet bekend. In België mag vanaf 9 juni weer worden gezoend en geknuffeld door mensen die vrienden of familie bezoeken. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal coronabesmettingen worden de regels versoepeld, meldt Omroep VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open en mogen terrassen langer open blijven. De Amerikaanse acteur Gavin McLeod is overleden. Hij speelde in meer dan 100 series en films... maar was vooral bekend als de kapitein uit The Love Boat. De serie over romantische avonturen op een cruiseschip... was eind jaren 70 elf seizoenen lang op televisie... en trok een miljoenen publiek. Er kwamen enkele films uit voort. Daarin speelde McLeod ook. Zijn gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Gavin McLeod is 90 jaar geworden.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 Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. in the flashing. I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashed. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS dip taste Seussies Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them kind of numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special by the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.